Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een casino en bioscoop in Alkmaar zijn afgelopen avond ontruimd vanwege rook. Door een brand in het ventilatiesysteem kwam er rook uit een ventilator op het dak, meldt de veiligheidsregio. Niemand raakte gewond. De brand is inmiddels uit, schrijft NH Nieuws. Mensen die snel uit het casino en de bioscoop moesten... mogen nu onder begeleiding terug het pand in om hun achtergelaten spullen op te halen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken... heeft in een telefoongesprek met de Israëlische president... benadrukt voorzorgsmaatregelen te nemen... om het aantal burgerslachtoffers te beperken. De minister herhaalde de Amerikaanse steun voor het recht van Israël... om zichzelf te verdedigen tegen terrorisme... in overeenstemming met het internationaal humanitair recht, zegt Washington. Vrijdag reist Blinken af naar Israël. Hij zal daar ontmoetingen hebben met regeringsleiders... Het Saoedische staatsbedrijf Saoedi Telecom heeft dit jaar miljarden uitgegeven om infrastructuur in Europa te kopen. Het bedrijf verwierf grote belangen in telecombedrijven die actief zijn in negen Europese landen, waaronder het Spaanse Telefonica. De Spaanse staat wil de macht van het Saoedische bedrijf inperken en overweegt daarom zelf aandelen van het Spaanse telecombedrijf te kopen. Volgens Spaanse media wil de overheid 5% van de aandelen komen, kopen. En dat zou ongeveer 1 miljard euro kosten. Een belangrijke verbinding tussen Noord-Brabant en Zeeland is tot maandag dicht vanwege werkzaamheden. Het gaat om de vlakte-tunnel op de A58. Volgens Rijkswaterstaat moet een deel van de technische installatie worden vervangen. Verkeer moet rekening houden met extra reistijd die kan oplopen tot meer dan een uur.